Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vorig jaar zijn er meer drugslabs opgerold dan ooit tevoren. Tot eind december werden er 151 ontmanteld. En een jaar eerder waren dat er nog ruim 100. En ook werd er een kwart meer drugsafval gedumpt. De politie vertelt wat er opvalt. Nou, je ziet daar een aantal verschillende uh, eh, drugsen die daar bewerkt worden. Eh, cocaïne wordt daar eh, of versneden of verwassen. Dat blijft ongeveer qua aantallen hetzelfde. We zien dat er op een aantal locaties heroïne verwerkt wordt. Daar zit wel een stijging in, van 2 tot 10. Maar de grootste stijging zit met name in de synthetische drugs. Moet je denken aan ecstasy of, op dat soort zaken. Daar zit een stijging van 50 procent. Rotterdam is koploper als het gaat om het aantal drugslabs. Bij een woningbrand in Oegstgeest zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt. Twee kinderen en vier volwassenen hadden rook ingeademd. De brand werd veroorzaakt door een fietsaccu. Die raakte waarschijnlijk oververhit tijdens het opladen en vloog vervolgens in brand. Het experiment met toegangskaartjes voor Venetië is nu al een flop. Toeristen moeten sinds een maand 5 euro betalen om iets te doen aan de drukte. Maar volgens de Telegraaf komt er weinig van terecht. Afgelopen weekend waren er bijvoorbeeld meer toeristen dan vorig jaar rond deze tijd. Een gemeenteraadslid zegt dat de maatregel ook meer kost dan dat het oplevert. Alle inkomsten worden uitgegeven aan mensen die de kaartjes moeten controleren. En oudjes in Schorrel in Noord-Holland maken zich druk over hun gymles. Elke week komen ze samen in een dorpscentrum voor allerlei rek, strek en conditieoefeningen. Maar de gemeente gaat de subsidie daarvoor stopzetten. Terwijl het zo goed voor ze is, zeggen deze dames. Ik merk dat het me goed doet, echt. Bij allerlei bewegingen in huis, het gaat gewoon makkelijker en het is gezellig. Ga nu alsjeblieft door met de subsidie. Want eh, je, ik hoop dat ze zien dat we toch lekker bezig zijn. Ik word 87 hoor, dus in beweging blijven voor iedereen goed. Ja, zo is het. Maar ze snappen er niks van dat hun gemeente er geen geld meer voor over heeft... terwijl dat het meest vergrijsde deel van Nederland is. De gemeente zegt zelf dat de subsidie van vorig jaar eenmalig was. En nu moet de stichting dat gat van 650 euro zelf zien te dichten. Het weer dan nog. Nu nog droog op de meeste plekken. Aan het eind van de middag komen er vanuit het zuidoosten pittige buien aan... met ook kans op zware windstoten, hagel en onweer. En vanavond trekken die buien weg via het noordwesten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer. 20 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Zuid 10 kilometer file door werkzaamheden is maar één rijstrook open. De vertraging is een uur. 10 minuten extra op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knopend Rijnswit 7 kilometer file.